ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Je hebt nu vooral vertraging op de A2 van Amsterdam naar Utrecht... tussen Breukelen en Utrecht Centrum. Een half uur vertraging door een politieonderzoek. De rechterrijstrook is daar dicht. A9 Alkmaar tussen eh, Eiburg en Aalsmeer een kwartier vertraging.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 De oud-informateur van D66 wordt minister van Onderwijs, bevestigen Haagse bronnen. De rechtbank in Rotterdam heeft vier mannen taakstraffen opgelegd... omdat ze seks wilden met een minderjarige jongen en daarvoor wilden betalen. De politie had zogenoemde lokprofielen op datingapps aangemaakt. Zo kwam de politie de vier op het spoor. Het Griekse parlement heeft een wet aangenomen waardoor hulpverleners die bootmigranten aan land helpen strenger bestraft kunnen worden. Volgens de nieuwe wet is er in dat geval sprake van mensensmokkel. Hulporganisaties spreken schande van de nieuwe regels. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt. Morgen een grijze dag met motregen en 2 tot 10 graden. Dit is ZFM. Your your is sick. So be. stay off my back, or I will attack, and you don't want that. waiting, and all your nights in wishing, and seasons come and go. As your sleep, the tide is rising. One by one, your dreams are drowning. While you stand. van Zandvoort. Dit is ZFM. Even een beetje kort het goede doel. Want eh, we gaan een beetje eh, ons opmaken voor nog een paar uurtjes Alternative FM. En om eventjes een beetje in de stemming eh, te komen. Even een beetje piraten tot aan 7 uur. En het is zelfs nog regionaal ook.